Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Misdaadjournalist John van den Heuvel mag voorlopig niet fysiek aanwezig zijn... bij de uitzendingen van RTL Boulevard vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Burgemeester Halsma, justitie en politie vinden het een te groot risico voor de veiligheid. Van den Heuvel wordt al enige tijd bedreigd. In december werd bekend dat er vanuit motorclub No Surrender geld op zijn hoofd gezet zou zijn omdat de opnames van RTL Boulevard altijd op dezelfde plek zijn... zou het risico te groot worden. Ministers Kolmees van Integratie en Grapperhaus van Justitie... kijken of nieuwkomers uit Turkije voortaan verplicht moeten inburgeren. CDA en D66 willen dat Turkse immigranten verplicht worden om inburgeringsexamen te doen, omdat er veel problemen zouden zijn met de integratie van Turken in de Nederlandse samenleving. Bovendien komen er steeds meer Turken hier naartoe vanwege de toegenomen politieke spanningen in dat land. Tot nu toe de Turken niet in te burgeren vanwege het associatieverdrag met de EU. De man van 26 die werd aangehouden na een viervoudige moord vorige week in Enschede is vrijgelaten. Hij is volgens de politie geen verdachte meer. De vier doden werden vorige week dinsdag gevonden in een bedrijfspand in Enschede. Een man die al eerder was aangehouden was al vrij. In het pand was dit jaar ook een hennepkwekerij opgerold. Maar wat de achtergrond van de schietpartij is, is nog onduidelijk. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft morgen aandacht voor de zaak. In Vietnam zijn twee Nederlandse toeristen verdronken. Volgens de vrouw van een van de slachtoffers probeerde de ene man de ander te redden... maar werden ze door de sterke stroming ver de zee ingesleurd. Het weer bewolkt en droog, minima vannacht iets boven het vriespunt. Het waait stevig uit het oosten. Morgen eerst droog met veel wind, bij hooguit 4 graden. Later ook regen en mogelijk natte sneeuw.